met het NOS-journaal. Het Griekse kamp premier Papandreou om een referendum te houden. De volksraadpleging over verdere EU-steun en een reddingspakket voor de euro wordt zo snel mogelijk gehouden. Eerst moeten de voorwaarden van de reddingsplannen duidelijk zijn. In binnen- en buitenland is verbijsterd gereageerd op de plannen. Een referendum zou het akkoord dat de eurolanden sloten over de steun aan de Grieken op losse schroeven kunnen zetten. Premier Rutte noemt een referendum in Griekenland uiterst ongelukkig. Mogelijk loopt de extra EU-steun en een reddingspakket voor de euro daardoor vertraging op, zegt hij. De Kamer debatteerde gisteravond over het Europese noodpakket. Een meerderheid wil dat de plannen verder worden uitgewerkt voor ze ermee akkoord gaan. De gevolgen van de uitbraak van de Klebsiella-bacterie in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam waren veel minder erg geweest als de richtlijnen voor preventie van infecties waren gevolgd. In een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg staat dat het ziekenhuis de uitbraak volstrekt heeft onderschat. Tussen oktober 2010 en juli van dit jaar raakten 115 patiënten besmet. Drie van hen zijn zeer waarschijnlijk hierdoor overleden. De Amerikaanse presidentskandidaat Herman Kane heeft een regeling getroffen met een vrouw die hem beschuldigde van seksuele intimidatie. Dat gaf de republikeinse politicus toe in een tv-interview. Eerder ontkende hij nog. Kane kwam een paar dagen geleden in opspraak omdat hij begin jaren 90 twee vrouwen zou hebben geïntimideerd. Koningin Beatrix heeft de bevolking van Curaçao geprezen voor de inzet waarmee ze aan de toekomst van hun land werken.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 De andere kant op bij Zoeterwoude Rijndijk 5. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 8. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein 15. Vanwege de mist is de spitsstrook dicht. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Zuid 5.